Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij een dansvoorstelling op de Algemene Begraafplaats in Alkmaar zijn drie mensen aangehouden. Ze weigerden hun identiteitsbewijs te laten zien toen de politie daarna vroeg. Volgens RTV Noord-Holland zijn twee mensen aangehouden omdat ze op een ongepaste manier protesteerden. De voorstelling is volgens de omroep afgeblazen omdat de veiligheid van de dansers niet kon worden gegarandeerd. De weduwnaar van een vrouw die op de begraafplaats ligt had een kort geding tegen de voorstelling aangespannen. De rechter vond dat de voorstelling door kon gaan omdat die geen afbreuk zou doen aan het karakter van de begraafplaats. In het westen van Mexico zijn bijna 40 doden gevallen bij een vuurgevecht tussen de politie en leden van een drugskartel. Dat melden verschillende bronnen. Het gevecht zou zijn begonnen toen de politie in een hinderlaag was gelokt. Aan de kant van de politie zouden twee doden zijn gevallen. In het gebied hebben leden van een drugskartel de afgelopen maanden zijn grootscheepse aanvallen uitgevoerd op het leger en de politie. Daarbij zijn meer dan 20 militairen en agenten gedood. Nederland krijgt waarschijnlijk zijn triple-A-status terug. Kredietbeoordelaar S&P is positiever over de economische vooruitzichten voor ons land... en verwacht dat de kredietstatus binnen twee jaar wil worden verhoogd. Nu is de status van Nederland stabiel, AA+. Voorwaarde voor de verhoging is dat de economische verwachtingen blijven zoals ze zijn of beter worden. Nederland had bij S&P jarenlang de hoogste status, AAA. In 2013 werd die rating verlaagd naar de huidige AA+. Bij de twee andere grote kredietbeoordelaars, Moody's en Fitch, behield Nederland wel de hoogste haalbare status. Het weer, later vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen trekt het gebied met wolken en lichte regen langzaam naar het zuiden.